Hageman met het NOS Journaal. Marco van Basten wordt trainer, wordt hij op een persconferentie in het Abelenstra stadion gepresenteerd. Van Basten begint de komende zomer als opvolger van Ron Jans. Die maakte vorige maand bekend dat hij na dit seizoen vertrekt. Oud-bondscoach van Basten heeft drie jaar geen club meer getraind. In 2009 stapte hij na teleurstellende resultaten op bij Ajax. Bij dezelfde club was hij eind vorig jaar even in beeld als algemeen directeur. Maar vanwege oneenigheid binnen de Raad van Commissarissen ging dat niet door. Defensie onderzoekt of twee Nederlandse militairen zich mogelijk hebben misdragen in Noorwegen. In de Noorse media staan berichten dat de twee afgelopen weekend een cafébezoeker bewusteloos hebben geslagen. Vaststaat dat de Nederlandse militairen in het café waren toen daar een ruzie uitbrak. De militairen zijn opvarenden van een fregat dat in de haven van Bergen lag. In India zijn zeker twee gewonden gevallen bij een bomaanslag op de auto van de Israëlische ambassadeur. De bestuurder en de vrouw van een diplomaat raakten gewond. De auto explodeerde vlakbij de Israëlische ambassade in New Delhi. Ook bij de Israëlische ambassade in Georgië was een incident. Daar werd een granaat gevonden onder de auto van een Israëlische diplomaat. Israëlische premier Netanyahu zegt dat aardsvijand Iran achter de acties in India en Georgië zit. Een kleine 10.000 mensen die in het belmen niet register staan, zijn vorig jaar toch tegen hun wil gebeld. Vooral loterijen, energiebedrijven en goede doelen hebben zich daaraan schuldig gemaakt, blijkt uit onderzoek van de Opta. In het Belmeniet-register kunnen consumenten aangeven dat ze niet gebeld willen worden. Bedrijven waar een consument eerder klant is geweest mogen wel bellen, maar moeten de klant wel meteen vragen of hij het telefoongesprek wil voeren. Volgens de toezichthouder op de telecommarkt gingen de klachten in een derde gevallen daarover. Het weer. Vanavond regen en mogelijk natte sneeuw. Temperatuur vannacht rond het vriespunt. Morgen eerst nog een bui, in de middag vrijwel droog en soms wat zon. Het wordt een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad, staat voor de Koentunnel een file van 5 kilometer. Op de A28 Utrecht-Amersfoort staat voor Leusden 2 kilometer. En de N213 Sterlee Monster is in beide richtingen dicht tussen Honselersdijk en Poeldijk.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 Ik lijd honger, ik lijd dorst en kou. Ik struin de straten af voor dag en dauw. Er is niets dat ik niet doe. van de spijt. Spelen winden met een nieuw idee. En zoals ik zoek jij ze voor tijd. Ik maak je gelukkig, ik maak je dromen waar. Ik doe alles voor je, zegt het maar. moet ik tien tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. you, babe. my Motown lover. Motown. get down. it's a blizzard that I can't have money in my pocket and people not talk about me. This world is a trick. I don't know what's going on these days. Got this person over here talking about me, this person. Hey, listen, let me tell you something. is my prerogative. I can do what I want to do.